Dat zei hij bij Pauw en Witteman. Soms wees op de kritiek van de Algemene Rekenkamer op de beperking van het aantal toestellen. Met 37 JSF's kunnen niet alle binnenlandse en internationale taken worden uitgevoerd. Ook is onzeker of de kosten binnen het budget blijven. Minister Hennis van Defensie zei in Nieuwsuur dat ze er zeker van is dat ze de Tweede Kamer met de argumenten ervan kan overtuigen voor de JSF te kiezen. Bij een ontploffing in een huis in Didam zijn twee mensen om het leven gekomen. Rond 8 uur gisteravond was er een explosie in de vrijstaande woning... waar een gezin met kinderen woont. De slachtoffers zijn waarschijnlijk de ouders. De twee kinderen van 17 en 19 jaar waren op het moment van de ontploffing niet thuis. Ze zijn opgevangen door hulpverleners. Het huis stond in het buitengebied van Didam langs de A12 bij Zevenaar. Volgens de brandweer is er niets meer over van de woning. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. De burgeroorlog in Syrië is in een padstelling terechtgekomen. De regering zal oproepen tot een staakt het vuren als er een vredesconferentie in Genève komt. Dat heeft vicepremier Jamil gezegd in een interview met The Guardian. Volgens hem is geen van beide kanten sterk genoeg om te winnen. De burgeroorlog duurt al twee jaar en heeft meer dan 100.000 mensenlevens gekost. Jamil zei ook dat de Syrische economie rampzalige verliezen heeft geleden door de strijd. Leiders van de Syrische rebellen hebben herhaaldelijk geweigerd naar een vredesconferentie in Genève te komen, tenzij president Assad eerst zou aftreden. Een eerdere Syrië-conferentie in Genève in juni vorig jaar duurde maar één dag en er was geen enkele Syriër bij.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 voordat ik een zitplaats had gevonden. En de chauffeur niet op zijn remmen had gereden.